De politie zegt dat er bedreiging is binnengekomen aan het adres van de burgemeester. Over de aard van de bedreiging wil de politie niets kwijt. Abu Taleb is vaker bedreigd. Dat had onder meer te maken met voetbal. Of het dit keer te maken heeft met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond is niet duidelijk. Het uitgaansgeweld neemt sterk af, dat meldt de Volkskrant op basis van de nationale politie. In 2010 waren er nog ruim 7500 meldingen van geweld. Vorig jaar was het teruggelopen tot ruim 5800. De krant kreeg de cijfers na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Volgens de politie is de daling voornamelijk te danken aan een betere samenwerking tussen de horeca, de politie en lokale overheden. Na een jaar van voorbereidingen begint vandaag in Montreux de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen eraan mee. Niemand houdt rekening met een doorbraak. Er komt mogelijk vrijdag een vervolg in Genève. De conferentie werd mogelijk gemaakt door de Amerikaanse minister Kerry en zijn Russische collega Lavrov. Zij vonden dat er een eind moest komen aan het geweld in Syrië. Het plan kwam in een stroomversnelling na de dodelijke gifgasaanval in een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus. Israël zegt dat het bij een luchtaanval twee belangrijke Palestijnse militanten heeft gedood. Volgens het Israëlische leger is een van hen verantwoordelijk voor verschillende raketaanvallen op Israël, waaronder één tijdens de begrafenis van de vroegere premier Sharon.